met het NOS De handhaving van de wet DBA voor ZZP'ers is opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2020. Dat betekent dat zelfstandigen zonder personeel en hun opdrachtgevers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen. Het was de bedoeling dat gevallen van schijnzelfstandigheid vanaf 1 juli dit jaar zouden worden aangepakt. De handhaving van de wet gaat later in omdat volgens het kabinet meer tijd nodig is om nieuwe regels op te stellen. Wel wil het kabinet dit jaar al meer gaan doen om kwaadwillenden aan te pakken. Nederland telt bijna anderhalf miljoen ZZP'ers. In Zuid-Korea zijn de Olympische Winterspelen geopend. Dat gebeurde met de traditionele landenparade en het ontsteken van het Olympisch vuur. De ceremonie was deze keer bijzonder door het gezamenlijke optreden van Noord- en Zuid-Korea, twee landen die officieel met elkaar in oorlog zijn. Aan de landenparade deden ze mee met een gezamenlijke ploeg. De Olympische vlam werd gedragen door een gemengd ijshockeyduo. Tot twee keer toe schudde de Zuid-Koreaanse president Moon... de hand van de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het Mauritshuis in Den Haag heeft een schilderij van Jan Steen teruggevonden. Het is de bespotting van Simpson, waarvan werd gedacht dat er alleen nog een kopie van bestond. Maar de handtekening en dus ook het schilderij zijn echt, zegt de curator van het Mauritshuis. Zij vond het doek in het depot van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. De Duitse SPD-leider Martin Schulz wordt toch geen minister van Buitenlandse Zaken. Hij ziet af van de functie vanwege de discussie over zijn positie binnen zijn partij. De discussie ontstond vanwege zijn draai naar de verkiezingen. Tegen zijn belofte in ging Schulz voor een nieuwe coalitie toch in zee met de christendemocraten van Angela Merkel. Het weer vanuit het zuidwesten uit lichte sneeuw. Die trekt langzaam naar het midden van het land. Het koelt vanavond af naar een graad of nul. Morgen droog, wat meer zon bij maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Verkeer richting Alkmaar kan het beste omrijden via de ring van Amsterdam over de A10 en daarna de A8 nemen. Door de problemen op de A9 loopt het verkeer ook op omringende wegen vast, zoals bijvoorbeeld op de A208 van Haarlem naar Velzen. Tussen Haarlem en de aansluiting met de A22 heb je ook ook ongeveer 20 minuten op oponthoud. En verder is het druk bij Dordrecht op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Zevenbergen en Knappend Klaverpol, daar heb je ook ongeveer een kwartier vertraging.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 And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. And what we see is no surprise. Got a feeling most of treasure. ZFM. Young money. Young Dry. Swalla la la. Dry. Swalla la la. Swalla la la.